Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De politie is een autoclub die ze gisteravond op de carpoolplaats langs de A12 bij de Meern waren. Mogelijk hebben ze iets gezien van het schietincident waarbij gisteren een man om het leven kwam. De 50 leden van de club verzamelden zich op de carpoolplaats en zijn na de schietpartij weggegaan. Het slachtoffer zat in een witte Fiat 500, die is doorzeefd met kogels. Over zijn identiteit kan de politie nog niet zeggen. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken denkt dat Iran een bijdrage kan leveren aan oplossingen voor conflicten in Syrië en andere landen in de regio. Dat zei hij tijdens een bezoek aan Iran. Koenders sprak ook met president Rouhani. Hij feliciteerde hem met het akkoord over het Iraanse nucleaire programma dat in juli werd gesloten. Als Iran zich aan de afspraken uit het akkoord houdt, wil Nederland ook de handelsrelaties en economische betrekkingen met Iran herstellen. Volgens Koenders komt er dan ook meer ruimte om gevoelige onderwerpen als mensenrechten te bespreken. De minister heeft bij zijn bezoek gezegd zorg te zijn over het hoge aantal executies in Iran. Een Boeing van KLM heeft in Suriname een ander vliegtuig geschampt. Tijdens het taxiën op Zanderij raakte de vleugel van de KLM-Boeing... de vleugel van een stilstaand toestel van de Surinaamse maatschappij SLM. Het KLM-vliegtuig zou vannacht naar Amsterdam vliegen. Volgens KLM zijn er ruim 400 inzittenden niet in gevaar geweest. Ze zijn opgevangen in hotels. Wanneer de passagiers nu teruggaan naar Nederland is nog niet bekend. KLM onderzoekt waardoor de botsing kon gebeuren en hoe groot de schade is. De Britse politie is gestopt met een van de drie onderzoeken naar Cliff Richard wegens gebrek aan bewijs. De zanger wordt beschuldigd van ontucht. Politie onderzocht de beschuldigingen van een man die zegt dat hij in de jaren 80, toen hij 15 was, door de zanger is aangerand bij een optreden. Richard heeft bewijs ingeleverd bij de politie dat hij op de bewuste dagen niet alleen is geweest, zegt een vriend van hem tegen de Sunday Times. De politie en een woordvoerder van de zanger willen niet ingaan op het nieuws. Het weer, er trekt veel bewolking over het land. In het zuiden schijnt vaker de zon en in het noorden kan hier en daar een bui vallen.